Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De zendmast bij Lopik kan waarschijnlijk morgen aan het eind van de dag weer in gebruik worden genomen. Dat verwacht eigenaar Novek. Gisteren ontstond er in de mast brand, waarschijnlijk door oververhitting van een kabel. De mast werd daarop uitgeschakeld. Volgens Novek is er geen enkel verband met de brand in de mast bij Smilde. Een absurde samenloop noemt het bedrijf het. In Assen zal de komende dagen een noodmast worden geplaatst op het terrein van de Johan Frieso-kazerne. Die wordt 100 meter hoog en gaat een aantal functies van de mast bij Smilde overnemen. Personeel van Defensie gaat helpen bij het bouwen. Sinds de branden in de zendmasten laten ontvangst van radiozenders de mensen over. Ook tv-kijkers met digitennen in het noorden van het land hebben problemen. In Los Angeles zijn de voor vandaag gevreesde kolossale files uitgebleven. De belangrijkste snelweg bij de stad, de Interstate 405, is ruim twee dagen dicht wegens werkzaamheden. De autoriteiten en bewoners waren bang voor een enorme verkeersopstopping in Carmageddon. Maar veel automobilisten hebben voor het openbaar vervoer gekozen of ze zijn thuisgebleven. Het stadsbestuur had dat de inwoners in een wekenlange campagne ook aangeraden. In de laatste Pyreneeënrit in het Tour de France heeft Thomas Veuclair alle aanvallen op zijn gele trui afgeslagen. Veuclair eindigde in de kopgroep en verloor geen tijd op de kanshebbers op de eindzegen. De ritzege op Plateau de Bijen, een berg van de buitencategorie, ging naar de Belg Jelle van Endert. Die veroverde daar ook de bergtrui mee. Rauwrenner Laurens ten Dam kwam vandaag hard en val. Hij reed de rit wel uit, maar de ploegleiding houdt er rekening mee dat hij morgen niet meer start.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 Tijdens dus weer voor de lijst van Europa. Nieuwe Breakdown, iedere vrijdag komt hij hier voorbij tussen 3 en 5. 21e jaar alweer van dit lijst, aflevering 28. En vandaag alweer de 15e juli van 2011. De lijst bestaat uit de 19 stijgers, 3 zittenblijvers, 15 dalers en dan ook nog eens 3 nieuwe binnenkomers denk natuurlijk ook dat drie platen ruimte moeten maken. Jennifer Lopez en Pitbull doen dat met floor. Alexa Jordan met Happiness. En Asila Green, The Bright Lights en Bigger Cities ook verdwenen uit de lijst. Snel stijgen in handen van eh, Natasha Benningfield. The Pocket Full of Sunshine. Zij gaat daar 10 plaatsen omhoog. En Europa is weer klaar met de baseballs. De Candy Shop zakt namelijk in één keer 13 plaatsen naar beneden. Snoop en David Guetta, Sweat, zij zijn alweer het langst genoteerd. 17 weken staan zij alweer in de lijst. Ze zakken wel deze week van 27 eh, naar 33 eh, alweer. Kijken we onderaan de lijst. Eén plaatsverlies voor Charisse en eh, Bruno Mars, Before It Explode. In de 11e week zakken dus naar de laatste plek. Eén plek hoger vinden we een dame die... het tijd vond om toch maar weer een hit te gaan scoren. Je kan kiezen om 70 te gaan spelen of toch wat risico te nemen. Beyoncé koos voor het laatste met Run the World Girls en dat pakte toch wat verkeerd uit. Niet een hele grote genoteerd. Tijdens voor een nieuwe poging, The Best Things I Never Had, is de eerste binnenkomen. Op nummer 39. Eh, op vrijdag, op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. binnenkomen vinden we op 39 en is van Beyoncé. The Best Things I Never Had. Een plekje hoger vinden we dan Henrik Iglesias samen met Usher en The Dirty Dancer. Nog eentje over Kesha met Blow. En dan komen we op nummer 36 alweer de tweede binnenkomen tegen. En misschien zit ik er wel helemaal naast, maar toch is de kans groot dat het eh, succes van deze plaat ook komt overwaaien naar Nederland. En zulke eigenaardige zomerrits eh, zijn doordat ze vaak uit het niets verschijnen namelijk zeer lastig te voorspellen. De zon overgrote vakantiebestemmingen van eh, Europa. Die staan in ieder geval al te zwingen op deze single. Afkomstig van het album Meteorpians komt eh, Danza Kuduro met Don Omar. Een Spaanstalig nummer van de uit eh, Puerto Rico afkomstige Don Omar. Het nummer is verslavend uitnodigend voor een strandfeest. Of zelfs direct een boeking voor een mediterraans gebied. Op nummer 36 vinden wij dus Don Amar. Zijn single Danza Kuduro is alweer de tweede binnenkomer van deze week. Nog eentje te gaan, die vinden we straks op 2 eh, en daarna. was you, I would duck I get struck like lightning. Fighters keep fighting, put your lighters muster up nothing brain fuzzy cause he's buzzing woke up from that buzzing now you wonder why he does it how he does it wasn't cause he had buzzing circle around his head waiting for him to drop dead was it or was it cause some bitches wrote him off little hussy ass buzzards fuck I guess it doesn't matter now does it what difference it make what's it take to get it through your thick skulls at this say some bullshit people don't usually come back this way from a place it was dark as I was in just to get to this place now let these words be like a switchblade to a hater's ribcage and let it be known that from this day forward I wanna just say thanks cause you're hating what gave me the strength to let them bitch raise Cause I came at 5'9 But I feel like I'm 6'8 This one's for you and me Living out our dreams tell Shady I love him the same way that he did Dr. Dre on the chronic Tell him how real he is Or how high I am Or how I would kill for him For him to know it I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career's LeBron's jersey in 20 years. I stop when I'm at the very top. You shit it on me on your way up. It's about to be a scary drop, cause what goes up must come down. You going down, I'm something you don't wanna see. Like a hairy box, every hour, happy hour now. Life is wacky now. Used to have to get the cat to get the pussy, now I'm just a catch me out. Ow, ow, I'm classic cow, always down for the catch like Pacquiao, y'all are doomed. I remember when T-Pain ain't wanna work with me. My car starts itself, parks itself in all tunes. Cause now I'm in the Aston. I went from having my city locked up to getting treated like Kwame Kilpatrick. And now I'm fantastic compared to a weed high. And y'all niggas just gossiping like bitches on the radio and TV. See me, we fly. Y'all bugging out like Wendy Williams staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal, now I'm the second best. I can deal with that. Now Bruno can show his ass without the MTV Awards gag. You and I. Vorige week kwamen zij binnen op nummer 37. Deze week drie plaatsen verder omhoog naar 34. En voor de tweede binnenkomen in handen van Don Omar en Danza Kudoro de plaat die alweer het langst erin staat. 17 weken alweer in totaal. Wel 6 plaatsen verlies van week 27 eh, vorige week. Naar 33 gaat er... Ik Hij heeft hulp van David Guetta en de single heet Sweat. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you write me down? So fucking fucking make you give it up, give it up. Till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game, be my head coach. so you can, you can, and never take me out till you can taste the wind.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 Snoop Dogg en David Guetta. I wanna make you sweat. I just make you sweat. Nummer 33 deze week. Wij gaan een eh, één plekje hoger naar alweer de laatste binnenkomen van deze week sinds het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika vorig jaar is iedereen over de hele wereld bekend geworden met Waka Waka This Time for Africa. De titelsong eh, gezongen door niemand minder dan de enige echte Shakira. De Colombiaanse die eh, bracht kort daarna haar dubbeltalige album uit Zala e Sol. Dit verrassend eh, genoeg goed deed, behalve dan in Nederland. Na de WK-single kwam Loka uit die na twee weken tipperaden uit het niets verdween dat terwijl de single het in de overige Europese landen en daardoor ook in de Euro Breakdown wel goed deed. nieuwe plaat van deze blonde schone. De vraag is wat die gaat doen. Rabiosa is een eh, nummer in samenwerking met rapper Pitbull. Er zijn invloeden van de dancehall reggae in terug te vinden. Natuurlijk is dat Latijns-Afrikaanse, Amerikaanse zweertje weer eh, overduidelijk terug te horen in deze plaat. De zomeropkomst komst lijkt het een eh, uitgelezen kans voor de radiostations in Nederland om nu ook een keer de single van Shakira op te pakken. Rabiosa is de beste binnenkomer van deze week op nummer 32. Shakira samen met Pitbull. komt toch steeds dichterbij, ook op jouw Zandvoorts Radio. Vrijdagmiddag 27 over 15 en wij gaan even achterom kijken naar wat we allemaal al gehad hebben in de lijst van Europa. Helemaal onderop in de 11e week Charisse en Bruno Mars Before It Explode. Beyoncé, Best Things I Never Had opnieuw nieuw binnen op 39. Ricky Iglesias, Usher en The Dirty Dancer zakt in de 11e week van 34 naar 38 van 35 naar 37 in de twaalfde week Akesha met Ablo. Donna Omar en Danza Codoro komt nieuw binnen op 36. Ina de Sun is up, van 24 naar 35 in de 16e week. En Bad Meets Evil en Bruno Mars Leiders in de tweede week omhoog van 37 naar 34. Snoop Dogg en David Guetta Sweat met 17 weken headlangs genoteerd. Wel zakkend van 27 naar 33. Jackie en Bippo hoorde je met eh, Rabiotta komt nieuw binnen op 32. En 31 is voor de dame die vorige week nieuw binnenkwam op 33. Twee plaatsen winst dus voor Britney Spears, de single I Wanna Go. Straks gaan wij even kijken wat het weer gaat doen dit weekend in en rondom Zandvoort. Oh, Wanna Go. ZFM, Westkust, weerbericht. Na een regenachtig en onstuimige donderdag, want naast regen vielen er ook enkele stijgerdelen naar beneden. Vandaag begonnen we daarom wel met wat eh, wolkenvelden die daar nog van over waren. Maar inmiddels is de zon weer tevoorschijn gekomen en de rest van de dag schijnt de zon dan ook flink. Het blijft droog en er waait een meest matige westelijke wind. De temperatuur is hoger dan de laatste dagen en komt eh, vanmiddag uit op maximaal 21 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan nog vrij helder en blijft het overal in onze regio droog. Wind die komt dan uit het eh, zuiden tot zuidwesten. Overwege mate van kracht en temperatuur daalt naar een graadje of 13. Maandag schijnt afhankelijk af en toe de zon, maar de buiigheid die neemt wel weer toe de loop van de middag gaat het namelijk weer regenen. De zuid- tot zuidwestelijke wind bij het overland matig aan zeekrachtig. De temperatuur stijgt naar maximaal 22 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is het dan bewolkt en valt er geruime tijd regen. Je kan dan met gemak meer dan 10 mm gaan vallen. Wind die waait uit zuid tot zuidwesten, overwegend matig van kracht. Temperatuur daalt naar een graad of 15. Zondag dan schijnt ook geregeld de zon, maar er vallen ook wel wat buien. En vooral later op de dag kan het daarbij tot onweer gaan komen. De zuidwestelijke wind die waait dan matig tot krachtig. Temperatuur zondag in de middag. Een maximale 19 graden. Het ritme van Zandvoort. Short en wij gaan verder met de lijst van Europa. En doen dan met de nummer 29, JLo en Lil Wayne. I'm into you. Miss Lopez. I'm high, I'm tuned, the man on the moon. I live on the beach, get the sand out of shoes, and all of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Okay, now I'm into you. like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late. Every finish line is the beginning of a new race. Young money, young money, young money. You got me and I could not defend it I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Uh. It's too late. It's too late. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Helena. En Disco Romancing in de vierde week gaat ze omhoog van 29 naar 27. De volgende plaat maakt een grotere stap. David Guetta, Tyre Cruz, Ludacris en The Little Bad Girl. In de derde week gaan ze omhoog van 31 naar 26. En dan moet je eens opletten in die plaat. Alle platen die eh, Ludacris doet... Daar zit altijd een stukje zijn beurt is dat je Ludacris. In alle platen doet hij het ook in deze. Let me op. Oh tell me I'm a bad boy. All the ladies look at me and hands up in the air. I want bad girl dancing on you know ain't nobody ever seen. Matter of fact, I seen a woman all up in my dream. Whipping and flipping and stacking and slapping. I'm attacking after she back it up and make it drop. After I met her, I told her, there we go, on the track, baby girl, don't stop. stop, stop, stop, stop. Keep it going, you never know when somebody's gonna throw a couple dollars. Got a pocket full of hundred dollar bills, ludicrous, Mr. Make a Woman holler. And every night on the floor, putting on a show. Every dancing. You won't find me settling. Can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end. Yeah, that's why here we go again. I'm that one that lights it up. We red hot like fire trucks. Burn that roof, cause that's what's up. Tell that DJ, turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down.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 LMFAO, e Laughing My Fucking Ass Out. En de Party Rock Anthem. In de vijfde week omhoog van 25 naar 24. En voor de Black Eyed Peas, Don't Stop the Party. Ik zijn vijf weken in de lijst en ook omhoog. En wel van 28 naar 25. Onderweg naar het nieuws van 4 eh, uur zijn we. Ik heb als het goed is nog twee of drie platen voor je klaarstaan. All day. Eén daarvan is een ander van Zack Noel. Loka People in de derde week omhoog van 30 naar 22. Mocht je je nou vervelen, moet je even deze versie oh opzoeken op internet van uh, Ruud de Wild. Dat zakt nu wel in de Ruud de Wild remix.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 Wij gaan nog even snel achterom kijken trouwens. Ik zou het bijna vergeten voor het nieuws. De Black Eyed Peas in de Candy Shop eh, zakken 13 plaatsen in de tiende week naar nummer 30. Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm Into You. In de derde week gaan ze ook drie plaatsen omhoog naar 29. Scouting for Girls, Don't Want To Leave You. Nu 12 weken in de lijst, zakken van 20 naar 28. Elena en Disco Romance in de vierde week stijgen van 24 naar 27. Van 29, sorry, naar 27. David Guetta, Ty Cruz en Ludacris, The Little Bad Girl. In de derde week van 31 omhoog naar 26. Op 25, vorige week nog 28, de Black Eyed Peas, Don't Stop The Party. LMFAO en de Party Rock Anthem gaat in de vijfde week één plek omhoog naar 24. Swedish House Mafia Save the World zakken vijf plaatsen in de achtste week naar 23. Zak wel Local People, What the Fuck in de derde week omhoog van 30 naar 22. En de nummer 21 is in handen van uh, Alexis Jordan, Good Girl. In de zesde week gaat zij omhoog van 22 naar 21. Mocht het je nou allemaal even te snel zijn gegaan, ik kan het me voorstellen. De lijst kan je nalezen op internet. www.zfmzandvoort.nl Kan je rechts klikken op eh, de Euro Breakdown of bij de programmering even op de vrijdag klikken. Van bij een uurtje of drie zie je staan de Euro Breakdown. Klik daar ook maar weer op. Dan zie je gewoon de hele lijst. Dan zie je dus ook de nummer 21. Alexis Jordan, Good Girl. Tot aan het nieuws van 4 uur hier op CFM Zandvoort.